Het is 11 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Rijksrecherche onderzoekt of de Haagse officier van justitie Hoekstra en oud-rechtercommissaris Helmond moeten worden vervolgd voor valsheid in geschriften. De advocaat van een terreurverdachte uit Kroatië heeft aangifte gedaan. Volgens hem lieten de officier en de rechtercommissaris de flat van zijn cliënt zonder geldig huiszoekingsbevel doorzoeken. Daarbij werden begin dit jaar 4 kilo springstof en slaggoedjes gevonden. Volgens advocaat hebben de twee magistraten achteraf documenten vervalst om de huiszoeking te rechtvaardigen. Het onderzoek van de Rijksrecherche komt kort voor het proces in Amsterdam tegen de terreurverdachte. Hij wordt beschuldigd van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag. In de Friese plaats Donkerbroek is een jongen zwaar gewond geraakt bij het karbietschieten. Hij stak met een aansteker een melkbus aan die ondersteboven stond. De hele bus kwam in zijn gezicht terecht. De jongen van 15 is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. Twee vrienden, die ook in de buurt van de melkbus stonden, bleven ongedeerd. Bij carbidschieten wordt calciumcarbide samen met een beetje water in een melkbus gedaan. Als het deksel erop gaat ontstaat een gas dat al bij een beetje verhitting ontploft. Daardoor wordt het deksel van de melkbus met een harde knal weggeschoten. In Delft is een openbare basisschool voor een deel door brand verwoest. De brandweer probeert te voorkomen dat het hele gebouw in vlammen opgaat. Het is nog onbekend waardoor de brand is ontstaan. Ook is onduidelijk of de gemeente Delft voor maandag alternatieve schoolruimte kan vinden, zodat de leerlingen na de kerstvakantie weer les kunnen krijgen. Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is vanaf morgen de Amerikaanse dollar het betaalmiddel. De drie eilanden zijn vanaf middernacht bijzondere gemeenten van Nederland... en ze geven de voorkeur aan de dollar boven de euro. In de winkels kan nog tot februari met de Antilliaanse gulden worden afgerekend. Vandaag waren de banken op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba de hele dag dicht om de omschakeling voor te bereiden. De winkeliers prijzen hun artikelen tot de zomer nog dubbel, zodat iedereen kan controleren of de prijzen niet heimelijk worden verhoogd. Oekraïne heeft een deel, flink deel van zijn voorraad hoogverrijkt uranium naar Rusland gebracht. Daar wordt het onschadelijk gemaakt. Dat gebeurt om te voorkomen dat het uranium in handen valt van criminelen of terroristen. Oekraïne krijgt er laagverrijkt uranium voor terug, waarmee onderzoek kan worden gedaan. Volgens de BBC bestond het transport uit 50 kilo hoogverrijkt uranium, genoeg om twee atoombommen te maken. Over de operatie was een akkoord gesloten met de Verenigde Staten. President Obama liet vanaf zijn vakantieadres in Hawaii weten dat hij blij is met het onschadelijk maken van het uranium. Oekraïne erfde het uranium toen de Sovjet-Unie uiteenviel. In Zuid-Afrika hebben tot nu toe meer dan 230.000 Zimbabwanen een verblijfsvergunning aangevraagd. Vandaag is de laatste dag dat illegale Zimbabwanen hun formulieren kunnen invullen. Tot nog toe werden ze in Zuid-Afrika gedoogd. Maar iedereen die op 1 januari geen vergunning heeft aangevraagd zal worden uitgezet. Die maatregel leidde vandaag tot lange rijen voor de overheidskantoren. Iedereen die om middernacht nog in de rij staat mag alsnog een formulier invullen. Er wonen bijna 2 miljoen Zimbabwanen in Zuid-Afrika. Ze hebben het er doorgaans niet gemakkelijk... en zijn soms het slachtoffer van geweld van Zuid-Afrikanen... die vinden dat ze hun banen inpikken. Om middernacht stapt Estland over van de kroon naar de euro. De Baltische Republiek wordt het zeventiende land in de eurozone. Premier Ansip noemde dat onlangs de belangrijkste prestatie van zijn regering. Veel Esten zien het als het sluitstuk van 20 jaar integratie in Europa... na een halve eeuw overheersing door de Sovjet-Unie. De stemming is wel iets minder pro-euro dan voor de financiële crisis. Estland heeft 1,3 miljoen inwoners en is naar Europese maatstaven een arm land. Het gemiddelde maandsalaris lag dit jaar op zo'n 760 euro. Maar Estland kent al jaren geen begrotingstekort en heeft de laagste staatsschuld per bruto binnenlands product van alle landen van de eurozone. De popsong die dit jaar het meest is gedraaid op de landelijke radiostations in Nederland is Hey Soul Sister van de Amerikaanse band Train. Het nummer was ruim 4600 keer te horen op de publieke en commerciële zenders. Dat blijkt uit de Airplay Top 100 van het bedrijf Soundware... dat onder meer voor de muziekindustrie registreert welke muziek wordt gedraaid op radio en tv.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is met het oog op morgen. Het eerste decennium van de 21ste eeuw zit er bijna op. Op Oudejaarsavond, aan de vooravond van onze 35ste verjaardag... gaan we een uur lang terug naar het geboortejaar van het oog. Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Chris Keine Met de muziek van 1976. en welkom bij deze jubileum oudejaarsmuziekspecial van Met het oog op morgen. De oliebollen staan op tafel, de champagne is ontkurkt. En we beginnen nu na Reinhard Maai met het thema uit The Last Waltz. Het monumentale afscheidsconcert van de band op 25 november 1976... in de Winterland Ballroom in San Francisco. Daar nam in dat jaar waar ik het dit komende uur muzikaal over ga hebben... Het gezelschap muzikanten muzikantenafscheid dat meer dan wie ook voor mij symboliseert wat er in die prachtige jaren daarvoor in de muziekwereld aan de hand was. Het samenvloeien van allemaal traditionele Amerikaanse muziekstijlen. Blues, country, folk, rock en roll. In een nieuw soort niet-commerciële, inhoudelijk bevlogen popmuziek. En in dat jaar, 1976, het jaar waarin Met het oog op morgen begon... In dat jaar hielden zij het voor gezien. Wat mij betreft waren toen, de jaren 60, de jaren waarin muzikale vernieuwing en maatschappelijk engagement hand in hand gingen, definitief afgelopen. Met een fenomenaal slotakkoord, waar behalve die legendarische begeleidingsgroep van Bob Dylan, zelf iedereen die het toedeed zijn steentje bijdroeg. En toen was het over. Maar zoals elk eind een nieuw begin is, ook vanavond was dat jaar niet alleen het begin van het oog maar ook een muzikaal kruispunt waar toch weer van alles uit is voortgekomen. En daarover wil ik u dit laatste uurtje van het jaar iets vertellen. Met wat woorden en zoveel mogelijk met muziek. Ik ga niet alle nummers helemaal laten horen, want jongen jongen, wat hadden we nog de tijd in 1976. En soms moet het even gehoord worden, maar is het te erg voor meer dan een halve minuut. Dat geldt niet voor de band zelf, want die klonk zo daar in Winterland, in The Shape I'm In. op 25 november 1976 tijdens hun afscheidsconcert. U luistert naar een muzikaal overzicht van het oprichtingsjaar van Met het oog op morgen 1976. En ik zei het, de jaren 60 waren definitief voorbij. Het huwelijk tussen popmuziek en engagement was vastgelopen. De commercie begon te winnen en waar ging het nog over in de rock and roll? Ja, Vietnam was afgelopen, maar Nixon was herkozen drie jaar eerder. En Watergate leek het laatste restje futter uitgeslagen te hebben in Amerika. Of toch niet helemaal. Er was er één die door niets te stoppen was. Inmiddels bezig met zijn Rolling Thunder Review, een roadshow die tot op de dag van vandaag eigenlijk nooit opgehouden is maakte Bob Dylan, aan wie de band de jaren daarvoor zulke goede diensten bewezen had, in 1976 zijn pracht-LP Desire. En daarop staat nog wel degelijk een maatschappelijk statement. Nog een verhaal over iemand die de jailhouse inging voor een crime he hasn't done. Luistert u naar een deel van het verhaal van de tragische bokser Ruben Hurricane Carter. Betty belly. You might as well not show up on the street unless you wanna drive. and bellow. You don't wanna have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. Daar laten we Dylan en Ruben Carter even achter, want in 1976 kon dat nog een nummer van 8,5 minuut. Maar daar hebben wij in de 21ste eeuw het geduld niet meer voor. En er is veel te vertellen dit uur over het muzikale verhaal van 1976. Laat ik wat Ruben Carter betreft volstaan met de mededeling dat het niet goed afliep. Ruben sits like Buddha in a ten-foot cell. An innocent man in living hell. That's the story of the hurricane. Dylan en de band, ze kwamen uit veel anders... ook voort uit de traditionele Amerikaanse blanke muziek, de folk en de country. Muziek die de jaren daarvoor zo'n prachtige samenwerking met de rock'n'roll was aangegaan. In wat al snel country rock ging heten. The Birds, The Flying Burrito Brothers, wat was het allemaal mooi. Tot 1976, want toen gebeurde dit. enorme misverstand en de gelijknamige LP... brachten de Eagles wat mij betreft in 1976 de country rock naar het graf. Als u het hele nummer wilt horen kunt u zometeen over drie kwartier op Radio 2 terecht. Grijs gedraaid namelijk en dit jaar nummer 1 in de top 2000. Wat een treurigheid. Als je het vergelijkt met hoe mooi het was geweest. Ook in 1976 kwam er een postuum eerbetoon uit aan de grondlegger van het genre... de drie jaar eerder overleden Graham Parsons. Op de LP Sleepless Nights uit dat oogoprichtingsjaar... staat dit prachtige duet met Emmylou Harris. Eagles, Eat That. The Angels Rejoiced Last Night. house, not a home, was the picture set and painted for sweet little city. Parsons, we missen hem nog steeds. Maar waar de Eagles in 1976 de country rock de nek omdraaiden... was er een ander die dat wat mij betreft deed voor de rock'n'roll at large. Ook grijs gedraaid, ook altijd populair gebleven. Al valt het met plaatsje 1128 dit jaar gelukkig mee. Want lieve help, wat is ook dit een gruwelijk misverstand. ermee, die man met dat verschrikkelijke slangetje. Die ons wat mij betreft radicaal de verkeerde weg wees. Maar ze waren er natuurlijk nog wel, de bevlogen muzikanten. Die met de band zeiden, the road is our school. Die niets leukers wisten te bedenken dan dag in dag uit... met een paar mannen in een busje zitten en s'avonds losgaan op het podium. Ook in 1976 bracht Bob Seger met zijn Silver Bullet Band het live album uit dat, dat van dat rock roll leven wat mij betreft een van de mooiste uitdrukkingen is. En wel speciaal dit nummer. We nemen er even de tijd voor, want het waren lange dagen on the road. Van de LP Live Bullet is dit Bob Seeger. This is from 72 also. About being on the road. It's called Turn the Page. Yeah. On a long and lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing much to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. Hmm. See, here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go, playing star again. There I go, turn the page. Will you walk into a restaurant? strung out from the road, and you feel the eyes upon you as you're shaking off the cold. You pretend it doesn't bother you, but you just want to explode. Most times you can't hear them talk. Other times you can, all the same old cliches was that a woman or a man? And you always seem outnumbered. You don't dare make a stand. Here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go playing star again. There I go, turn the page. Out there in the spotlight, you're a million miles away. Every ounce of energy you try to give away as the sweat pours out your body like the music that you play. Later in the evening, as you lie awake in bed, with the echoes from the amplifiers ringing in your head, you smoke the day's last cigarette remembering what she said. Ah, here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go playing the star again. There I go turn the page. good old Bob Seeger. Hij is volgens mij nog steeds on the road. Maar als dat soort rock roll in 1976 op zijn laatste benen liep... en verdampte in commerciële narigheid als de Eagles en Peter Frampton... betekent het niet dat er niks voor in de plaats kwam. Want natuurlijk was het oog geboortejaar ook het geboortejaar van de punk. De Sex Pistols debuteerden met Nevermind the Bollocks... waarop Anarchy in de UK uitdrukte hoe het maatschappelijk engagement... als je het nog zo moet noemen, zijn nieuwe weg koos. Het zoeken naar een betere wereld werd fuck it all en no future. In Engeland, maar ook in Amerika. Daar waren drie jongens in Queens, New York, twee jaar eerder begonnen met hun bandje de Ramones. En 1976 werd hun debuutjaar op de plaat. Met een kreet die sindsdien niet meer weg te denken is. Hey ho, let's go. Dit zijn de Ramones met Blitzkrieg Pop. Ramones en The Punk Was Here To Stay. En de punk was misschien een beetje een jongensgevoel, maar niet alleen. Patti Smith bracht in 1976 haar cruciale album Radio Ethiopia uit... waarin het jaren 60 engagement echt een nieuw jasje kreeg. En er was een andere vrouw die voortborduurde op de vrouwelijke lijn uit de rock and roll. De meisjesgroepjes die in de jaren daarvoor vooral door producer Phil Spector tot grote hoogte waren opgestuurd, kregen een waardige jaren 70 opvolger in Deborah Harry. 1976 was ook het debuutjaar van haar Blondie. Luistert u van de gelijknamige eerste LP naar Little Girl Lies. other guys, flirtatious and cute. She'll take you the route. Oké, dat was één richting waarin de popmuziek zich voortbewoog in 1976. De grote jongens kozen voor laffe commerciële deuntjes... maar de jeugd stormde aan met punk en new wave. En dat is dan de blanke tak, zou je kunnen zeggen. Maar in dat oprichtingsjaar van Met het oog op morgen... waarvan u hier vanavond op de valweb een muzikaal overzichtje krijgt... gebeurde er meer waar de zwarte muziek in de jaren daarvoor vanuit de blues en de gospel de soul had ontwikkeld, kreeg ook hier de commercie greep op wat toch vooral eerst een muzikaal ideaal was geweest. Althans, dat is mijn inschatting van wat er in 1976 gebeurde. Donna Summer had in de twee jaar daarvoor, mede dankzij chef van Oekels Discohoek... in Nederland het pad gebaand voor wat sindsdien disco zou heten. En in 1976 werd dit een hit in Nederland. De broertjes Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. love it. Tavares. Het was wat mij betreft muzikaal niet echt een vooruitgang... ten opzichte van de soul, die disco. Maar ik moet toegeven, wel een catchy tune, dat engelenliedje. En er werd, vind ik, ook spannende disco gemaakt in 1976. Muziek die zich nog echt op dat snijvlak bevond van funk en soul. Nooit echt groot geworden in Nederland volgens mij... maar een stuk leuker nog dan Tavares. Johnny Taylor met Disco Lady. Johnny Taylor met een muziekstijl die een jaar later, in 1977... met de film Saturday Night Fever zijn grote doorbraak zou beleven. Maar de disco is niet het enige dat 1976 aan zwarte muziek opleverde. De grote soulmannen en vrouwen verdwenen dan een beetje naar de achtergrond... maar de blueshelden zijn nooit opgehouden. En de man die alles samenbracht, beleefde in 1976 zijn muzikale hoogtepunt. Stavland Morris Judkins Hardaway, alias Stevie Wonder... bracht zijn legendarische Songs in the Key of Life uit. Ik kan er niet omheen. Dit is Village Ghetto Land. Would you like to go with me? down my dead end street. Would you like to come with me to village ghetto land? See the people lock their doors while robbers laugh and steal beggars watch and eat their meals from garbage broken glass is everywhere. It's a bloody scene. Killing plagues the citizens unless they own police. Children play with rusted cars, swords cover their politicians laugh and drink, drunk to all. starvation roams the street. Babies die before they're born, infected by the greed. Now, some folks say that we should be glad for what we have. Tell me, would happy. Village ghetto. Stevie Wonder, nooit geëvenaard sindsdien. En nog een politiek statement ook, dit Village Ghetto Land. En dat was dan zo'n beetje 1976 in de Engelstalige wereld. De rock'n'roll ging commercieel of dook onder in de punk en de soul werd disco. Maar wat gebeurde er eigenlijk in Nederland in dat oprichtingsjaar van Met het oog op morgen? De grootste hit was ook in het buitenland ongetwijfeld Mississippi... van de zingende zusjes Kowalczyk uit Limburg, Pussycat. Maar in Nederland gebeurde vooral ook dit. Bella Fee, Bella hoor je overal. Bella Fee is een raar geval. Ik geloof dat niemand... jaren terug. Dat was een hele toestand, want ik was niet al te vlug. En toen ik eindelijk daar was, kreeg mijn vader plots de ik. Hij dacht eerst aan een ongeluk, maar een ongeluk was ik. Lullenpie hoor je overal. Geen kwaad woord over André van Duin, maar rock and roll. Ach ja, Nederland. Het is hier toch nooit echt iets geworden met de rock and roll. En ook verder was 1976 ook in ons land een keerpuntjaar. De verbeelding was even aan de macht geweest... en de samenleving had in de jaren van het kabinet Den Uyl even maakbaar geleken. Dat kabinet zou het nog een jaar langer volhouden. Maar misschien was het wel een teken aan de wand... dat juist uit het sociaal-democratische arbeidersparadijs Zweden... een van de grootste hits van 1976 kwam. En die heette Juist. ABBA dus, met geld, geld, geld. Dat vat het wel zo'n beetje samen. 1976 was het jaar waarin de idealen van de jaren 60 langzamerhand werden ingeruild voor de markt. De rock en roll ging op de punk na een decennium in van mega-acts met stadionconcerten. En de zwarte muziek ging de dansvloer op. En wij hadden de golden earring. En dus ga ik tenslotte op de valreep van dit oude jaar nog één keer terug naar waar we mee begonnen. Het afscheidsconcert van de band op 25 november 1976... in de Winterland Ballroom in San Francisco. Het oog was geboren, maar zij hielden ermee op. Morgen hoort u hier in het kader van ons 35-jarig jubileum weer een dubbelpresentatie. Deze keer is het oud-presentator Hanneke Groenteman die aanschuift bij Thijs van der Brink. En daarmee laat ik u, op de drempel van het nieuwe jaar. Dat u hopelijk alle goeds brengt. Ik zeg u vast proost voor zometeen. En de band maakt het jaar en dit uurtje rond en zegt... Take a load of granny in the wait. Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. wenst u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten. Dit is Radio...